1 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. D en PvdA hebben de rijen gesloten gehouden... tijdens het lijsttrekkersdebat in de Eerste Kamer. In aanloop naar de statenverkiezingen volgende maand... debatteerden acht partijen in Nieuwsuur onder meer... over de aanpak van terreur, het zorgbeleid, energie en werkgelegenheid. De inzet van de VVD en de PvdA was dat ze op de goede weg zijn... met het huidige beleid en dat ze van plan zijn samen door te gaan... ook als de uitslag tegenvalt. Ze benadrukten beide dat de economie groeit en dat het aantal vacatures stijgt. D66 vindt dat VVD en PvdA als twee sumo-worstelaars tegenover elkaar staan. Er is veel kracht, maar weinig beweging, zei Tom de Graaf. Volgens SP'er Tini Cox werkt de aanpak van de crisis niet. Er zijn er juist meer dan een half miljoen banen verloren gegaan. Nieuw overleg tussen de Universiteit van Amsterdam en een groep actievoerende studenten heeft niets opgeleverd. De studenten bezetten sinds anderhalve week een faculteitsgebouw. Ze eisen minder bezuinigingen en meer inspraak. Nu er geen akkoord is, wordt het bezette bungehuis waarschijnlijk binnen afzienbare tijd ontruimd. In veel ziekenhuizen zijn lange wachtlijsten ontstaan door, voor patiënten met darmklachten. Dat komt door de nieuwe darmkankertest die een jaar geleden werd ingevoerd. Daardoor worden alle Nederlanders tussen de 55 en 75 uitgenodigd een ontlastingmonster in te leveren om te onderzoeken op darmkanker. Door de test melden zich veel meer mensen in het ziekenhuis, waardoor de wachtlijsten voor een kijkonderzoek flink zijn gestegen. De oprichter van Pegida is terug aan de top van de Duitse anti-islambeweging, staat op de Facebookpagina van de beweging. Eind vorige maand stapte Lutz Bachmann nog op nadat er ophef was ontstaan over een foto waarop hij als Hitler poseerde. Na Bachmans vertrek stapten ook een aantal andere kopstukken uit de beweging. De overgebleven bestuursleden lijken Bachman te hebben vergeven. Het weer, vooral in de kustgebieden, valt een enkele bui, mogelijk met onweer. In het binnenland is het vannacht vaker droog. Minimaal liggen rond plus 2 graden. Overdag geregeld zon, maar vooral ochtends ook nog buien. En dan wordt het 7 of 8 graden.